บุ๊กทูยี่สิบแปดในโรงแรม การร้องเรียนใน het hotel k l a ต h นใน in het hotel k ต a น h ฝักบัวใช้งานไม่ได้ De douche werkt niet. De douche werkt niet. ไม่มีน้ำอุ่น Er komt geen warm water. Er is geen warm water. คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับ Kunt u dat laten repareren? Kunt u dat laten repareren? ในห้องไม่มีโทรศัพท์ Er is geen telefoon in de kamer. Er is geen telefoon in de kamer. ในห้องไม่มีโทรทัศน์ Er is geen televisie in de kamer. Er is geen televisie in de kamer. ห้องไม่มีระเบียง De kamer heeft geen balkon. De kamer heeft geen balkon. ห้องนี้เสียงดังเกินไป De kamer is te lawaaierig. De kamer is te lawaaierig. ห้องนี้เล็กเกินไป De kamer is te klein. De kamer is te klein. ห้องนี้มืดเกินไป De kamer is te donker. De kamer is te donker. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน De verwarming doet het niet. De verwarming doet het niet. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน De airconditioning doet het niet. De airconditioning werkt niet. โทรทัศน์ไม่ทำงาน De televisie is stuk. De televisie is stuk. ผมไม่ชอบเลย Dat bevalt me niet. Dat bevalt me niet. มันแพงเกินไป Dat is me te duur. Dat is me te duur. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับ Heeft u iets goedkopers? Heeft u iets goedkopers? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับ Is er hier in de buurt een jeugdherberg? Is er hier in de buurt een jeugdherberg? มีเบดแอนด์เบรคฟาสต์ใกล้ที่นี่ไหมครับ Is er hier in de buurt een pension? Is er hier in de buurt een pension? มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ is er hier in de buurt een restaurant? Is er hier in de buurt een restaurant?